Dat is vannacht bekend geworden. Gisteravond hebben onderhandelaars de puntjes op de i gezet. Programmaakkoord wordt later vandaag gepresenteerd. Woensdag wordt bekend wie de wethouders worden. De nieuwe coalitie van PvdA, VVD en GroenLinks heeft een ruime meerderheid. De partijen bezetten 30 van de 45 Amsterdamse raadzetels. De missionair minister Klink van Volksgezondheid wil ziekenhuizen vanaf volgend jaar een vast budget geven om hun medische specialisten van te betalen. Klink hoopt zo de uit de hand gelopen uitgaven voor medisch specialisten terug te dringen. Medisch specialisten mogen van het kabinet gemiddeld een omzet van 220.000 euro draaien. Onder meer door verkeerde tariefstellingen halen veel specialisten een omzet van meer dan 3 ton. Klink komt daardoor honderden miljoenen tekort. De minister besloot eerder al om de uurtarieven voor medisch specialisten te verlagen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil dat de onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren snel worden afgerond... Ze de vakbonden daarom uit om deze week weer te praten. Met de aankondiging van acties van reinigingspersoneel op en rond Koninginnedag... hebben de bonden de gemeente gisteren onder druk gezet. De gemeenteambtenaren hebben al bijna een jaar geen cao meer. De bonden willen afspraken over koopkrachtbehoud en werkzekerheid. De gemeenten willen de salarissen bevriezen en voelen niets voor werkgaranties. Oud-dictator Manuel Noriega van Panama wordt door de VS uitgeleverd aan Frankrijk. Minister van Buitenlandse Zaken Clinton heeft de uitleveringspapieren getekend... en de oud-generaal is onderweg naar Parijs. Noriega is in Frankrijk bij verstek veroordeeld tot 10 jaar cel... voor het witwassen van drugsgeld. Hij werd in 1989 door de VS gevangen genomen na een invasie in Panama. In Amerika zat hij een straf uit van 17 jaar voor drugshandel. Drie jaar geleden had Noriega zijn straf uitgezeten, maar hij bleef in een gevangenis in Florida en wilde voorkomen dat hij zou worden uitgeleverd. Dat vond hij in strijd met de status van krijgsgevangene. Het weer, kans op een mistbank, blijft droog, het wordt zonnig, 14 graden op de Wadden en lokaal 20 graden in het Zuidoosten.